Volgens de onderzoeksraad zijn de werkzaamheden in Oost-Oekraïne goed verlopen. Wel sloeg er in de buurt van de RAMplek een mortiergranaat in. Als het veilig genoeg is, gaat de berging morgen verder. De Roemeense presidentsverkiezingen zijn uitgelopen op een nek a nek race Uit exit polls blijkt dat de overgebleven kandidaten in de tweede ronde beide ongeveer de helft van de stem hebben gekregen.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 Helemaal nieuwe cd van zijn eigen label pravoelmusic.com. Daarna nog een nieuwe cd voor dit programma. Omkara, The Sound of Divine Love van Rupam Sarma. Als je het allemaal na wil lezen, dan kan dat via peacefulradio.eu. Veel luisterplezier. Another Olá, Nobody never matter. last. fa. Fana Fire, fire, fire. Ti, ti tenai. ka. man. Isen sita ka. Laut nya fi. Laut nya fana. Mutesina tika zeno. na. ita kanga. darkness, light persists, persists, persists, persists, persists. persists. Iranian making an invasion. Way, way, oh, them don't know it's a tough situation. Way, I hear that Roman and cola is the big illusion. Oh, but the Yankee dollars the main attraction. Oh, better tell them to ask you for buy otherwise, it may be and they merely break me down. Mm, tell the world I am a hero in the storm. Mm, I make me name, yes, I come from Potter Spin. Oh, and I will sing, make a so on the radio. Willy, money, my way. a tough situation. I hear that rum and cola is the big illusion. Whoa, oh, the Yankee dollars that make attraction. Mm, better tell them to ask Supervision. Oh, otherwise, it may be ruination. Well, eh. The sun is up and the girl is waking. Wipe the sleep from your eyes. It's a beautiful day. She makes a face and falls down laughing.